Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Beverwijk is er opnieuw een explosie geweest bij de Poolse supermarkt... die woensdag ook al doelwit was. Rond half vijf vanmorgen was er een luide klap bij winkelcentrum Beverhof. De politie zegt dat de gevel flink is beschadigd... en heeft ook een groot deel van de omgeving afgezet. Het Noord-Hollands Dagblad meldt dat de brandweer een half uur na de explosie... een melding kreeg over een brandende auto vlakbij het winkelcentrum. En de politie vermoedt dat die auto met die explosie te maken heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft ook de rechtszaak van Texas verworpen... om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in enkele staten terug te draaien. Texas heeft niet aangetoond waarom het zich zou mogen mengen... in de verkiezingsuitslag van andere staten, oordeelden de rechters. President Trump hoopte met deze zaak de winst van Biden ongedaan te maken... zodat hij toch aan de macht kon blijven. Maandag komt het Amerikaanse kiescollege bijeen om Biden officieel te benoemen tot president. De inauguratie is 20 januari. In het Amsterdam UMC zijn grote zorgen over de capaciteit op de intensive cares in het land. Volgens het hoofd van de IC-afdeling van het ziekenhuis gaan nu alleen de spoedoperaties nog door en komen de grenzen van de zorg in zicht. Op dit moment zijn in Nederland zo'n 1000 IC-bedden bezet, een kleine 500 door coronapatiënten en de rest door andere patiënten. Het afgelopen jaar is de capaciteit op de IC's opgeschaald, maar dat is nu niet meer mogelijk vanwege personeelsgebrek. In Oostenrijk heeft het Constitutioneel Hof een eind gemaakt aan het hoofddoekverbod voor basisschoolkinderen. Volgens het Hof is de wet in strijd met de religieuze vrijheid. De wet werd ruim een jaar geleden ingevoerd door de vorige regering van de rechtspopulistische FPE en de conservatieve EVP. En was volgens die partij juist bedoeld tegen de onderdrukking van moslimmeisjes. Het weer, veel bewolking, ook wat lichte regen. De temperatuur gaat uiteenlopen van 4 graden in het noorden tot 9 in Zeeland. Morgen eerst nog enkele buien in het noordoosten, maar in de middag ook geregeld zon. En dan wordt het zo'n 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, daarna richting Amsterdam... tussen knooppunt Burgerveen en de Schipholtunnel een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring, bijna 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid tussen knooppunt Meer en knooppunt Amstel... richting Amersfoort, 10 minuten vertraging door een ongeluk.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 Eh? And even though I'm far away now, our bond will never break in somehow. The way I feel will never fade. It stays the same. We never change it. And a thousand miles just ain't that far when you're with me.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 as roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. carols being sung by a choir. Folks dressed up like Eskimos, everybody knows. A turkey and some mistletoe. Help to make season bright. tops with their eyes all aglow.